Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Een deel van Zuid-Limburg laat de 11e van de 11e toch zitten. Heerlen, Kerkrade en Brunsum hebben alle feestjes rond de aftrap van het carnavalseizoen komende donderdag afgelast. Dat doen ze na een noodbelletje van ziekenhuizen in de regio. Die maken zich zorgen. In Limburg is de druk op de hele zorgorganisaties eh, heel hoog. Nou, dat heeft eh, voor de ziekenhuizen afgelopen week al geresulteerd in een aantal opnamestops. En ook in de rest van de keten is de druk op de zorg enorm. In Noord- en Midden-Limburg was de 11e van de 11e al van de carnavalskalender gehaald. In een deel van Zuid-Limburg en Brabant gaat het donderdag wel door. In Rotterdam is een jongen van 12 opgepakt vanwege een steekpartij bij een metrostation. Gistermiddag werd op die plek een andere jongen van 12 door een groepje beroofd en neergestoken. Hij ligt gewond in het ziekenhuis. De politie denkt dat er de komende dagen nog meer daders worden opgepakt. In Belfast, de hoofdstad van Noord-Ierland, hebben vier gemaskerde mannen een bus gekaapt en in brand gestoken. De buschauffeur en een paar passagiers konden nog wel op tijd uitstappen. Vorige week gebeurde er al iets soortgelijks. Eh, waarom precies is niet duidelijk. Het zou te maken kunnen hebben met gedoe rond de brexit. Een grote groep Noord-Ieren is niet blij met de afspraken die daar zijn gemaakt. En een zure avond voor Ajax. Ze speelden thuis in de Eredivisie tegen Go Ahead Eagles. Die club uit Deventer verloor de afgelopen 33 keer in Amsterdam. Maar dit keer liep het iets beter af. Ze speelden gelijk. Of zoals, keeper Go, zoals Go Ahead keeper Haan het zegt. Ik hoorde net iemand zeggen je wint met 0-0. En nou ja, prima. Ik vind dat wel aardig. We hebben weer een punt erbij. Eh, op onze sprokkeltocht door de eredivisie. En eh, ja, wel een hele mooie die, eh, die van tevoren misschien niet door iedereen was verwacht. Trainer Kees van Wonderen stond ook hartstikke blij langs de lijn. We kunnen denk ik super trots zijn op... Op de, op, op de, club, op de stad, op de spelers die hier een historisch punt hebben gehaald. In de eredivisie staat Ajax nog wel bovenaan. Het heeft evenveel punten als PSV. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden kan een buitje vallen. Er staat weinig wind en het wordt een graad of 12. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de ring van Amsterdam, de A10 Zuid richting Amersfoort, is een ongeluk gebeurd. Tussen Osdorp en Amsterdam Buitenveldert staat 4 kilometer file met bijna drie kwartier vertraging. Er zijn drie rijstroken dicht. Er staat daardoor ook file op de A4 richting Amsterdam.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 In het noorden en midden waren de feesten al eerder geschrapt... vanwege de oplopende coronadruk op de zorg. KLM kreeg meer coronasteun dan gedacht, meldt NRC. Het ging om 3,4 miljard euro aan leningen en garanties... maar ook nog eens om 1,3 miljard in de vorm van uitstel van belastingen. Het tempo waarin kantoren worden omgebouwd tot woningen neemt af. Volgens het CBS kwamen er vorig jaar ruim 10.000 van die woningen bij. De jaren daarvoor waren het er ruim 2.000 per jaar meer. En het weer nog vandaag zonnige periode, in het noorden mogelijk een bui.